Waaronder de PVV die het allemaal veel te lang vindt duren... voordat ouders krijgen waar ze recht op hebben. Straks zijn we, gaan we weer allemaal weg en dan is het weer voorbij. En dan blijft achter dat de staatssecretaris zegt... nou, u wil gewoon heel hard werken. Dat, maar dat horen we nu al anderhalf jaar. Eén ding is duidelijk, het vinden van een oplossing is nog niet zo makkelijk... ziet ook de staatssecretaris. de ene kant is het verhaal van... ja, we hebben tijd nodig om ouders goed te behandelen wreekt zich natuurlijk met snelheid. En eh, daar moeten we ook goed met elkaar ons van bewust zijn... dat we eh, die gouden oplossing wellicht ook niet gaan vinden... maar wel een oplossing moeten vinden die ervoor zorgt dat het proces voor ouders een stuk beter wordt. In het tempo waarin het nu gaat, duurt het waarschijnlijk nog jaren voordat alle gedupeerde ouders zijn gecompenseerd. Een ziekenhuis in Zutphen in Gelderland heeft drie medewerkers van de afdeling verloskunde ontslagen. Omdat er nu te weinig personeel is voor de afdeling, kunnen vrouwen voorlopig niet meer in het ziekenhuis bevallen. Wat er precies is gebeurd wil het ziekenhuis niet bekendmaken. Maar de ontslagen medewerkers zouden zich zeer onprofessioneel hebben gedragen. Doordat de gasprijzen flink zijn gestegen... zullen veel mensen deze winter elke maand tientallen euro's meer kwijt zijn... om hun huis warm te houden. Wie kosten wil besparen moet dus creatief zijn. En dat is Ed uit Alkmaar in ieder geval gelukt. Hij besloot eerder al te kiezen voor een zelfvoorzienend huis dat met de zon meedraait. Simpel denken, dat is mijn advies. Op het dak staan 21 zonnepanelen. Ja, die vangen nu maximaal eh, zonlicht. Dus wij draaien altijd, zo zeg ik het, nul op de meter. Bloementeler Pip heeft een speciale tank waarin hij warmte opslaat om zo energie te besparen. Overdag slaan we normaal gesproken de warmte op in deze tank. En s'nachts halen we het weer uit om de kassen te verwarmen. En dan kunnen we ook een eh, bewolkte dag kunnen we, kunnen ermee overbruggen om alsnog de warmte uit die tank te halen. Wel moet je er volgens Pip op voorbereid zijn dat je de kosten er niet direct uitkrijgt.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 zomer is jouw keuze ZFM. tell you ZFM Zandvoort. smile. A rich old man, and she won't have to worry. She'll dress up all in lace and go in style. Late at night, a big old house gets lonely. I guess every form refuge has its price.